Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook op andere Griekse eilanden woeden bosbranden. Op de eilanden Corfu en Evia zijn gisteravond de eerste reizigers geëvacueerd. Ook werd een aantal dorpen op Corfu ontruimd. Op Rodos wordt nog steeds keihard gewerkt door brandweermensen... om de bosbranden onder controle te krijgen. Maar dat is lastig. Volgens correspondent Thijs Kettenis heeft dat meerdere redenen. Voor vandaag is een windkracht 5 eh, eh, verwacht... bij een temperatuur van 39 graden eh, hier op Rodos... Ja, dat zijn natuurlijk geen makkelijke omstandigheden om een brand onder controle te krijgen. Het is er eh, gloeiend heet eh, ehm, natuurlijk, eh, juist ook door die branden. En de brandweer kan er ook nog eens moeilijk bij, omdat het om onherbergzaam terrein gaat. Aan het einde van de week wordt het langzaamaan minder heet in Griekenland. In Moskou zijn volgens Rusland vannacht meerdere drones uit de lucht geschoten. Het zou gaan om drones uit Oekraïne. De burgemeester van Moskou zegt dat twee drones gebouwen hebben beschadigd... waarin geen mensen wonen en raakte niemand gewond. Huizenkopers moeten weer wat meer geld neertellen. De afgelopen maand zijn de prijzen van koophuizen weer iets gestegen. Volgens het CBS gaat het om 0,2 procent. De afgelopen tijd daalden de prijzen, maar daar lijkt dus nu een einde aan te komen de spelers van het Marokkaanse vrouwenelftal zijn waarschijnlijk met flink wat zenuwen opgestaan vandaag. Ze spelen vandaag voor het eerst een WK-wedstrijd. Historicus Nadia Boras volgt de vrouwen en is trots. En dat is, dat is groot nieuws, hè? want voor het eerst in de geschiedenis dat een Noord-Afrikaans en Arabisch land meedoet aan een WK. Ook staat er voor het eerst bij een WK-wedstrijd een speler met een hoofddoek op het veld. ze krijgt ongelooflijk veel positieve aandacht. Het is natuurlijk heel bijzonder dat je op een veld eh, een vrouw met hoofddoek ziet spelen. Eh, ze is een enorme inspiratiebron voor meisjes, niet alleen in Marokko... maar ik denk in heel Afrika, maar zeker in de islamitische wereld. Rustig inkomen zit er trouwens niet in. Marokko neemt het op tegen supersterk Duitsland. De wedstrijd start om half elf.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 Never seen you before, where you come from? You got a fat bum bum, I got a long Johnson. and I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whiny. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time bad man don't dance. Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Round your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.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 In Moskou zijn volgens Rusland vannacht drones uit de lucht geschoten. Het zou gaan om Oekraïense drones die volgens de burgemeester van Moskou gebouwen hebben beschadigd. Ondertussen meldt Oekraïne dat er vannacht een droneaanval is geweest in Odessa. Daarbij is een graandepot verwoest. En het beroemde logo van Twitter gaat waarschijnlijk verdwijnen. Twitterbaas Elon Musk tweette gisteravond dat het logo met het blauwe vogeltje wordt vervangen door de letter X. En mogelijk gebeurt dat vandaag al. Het weer wisselvallig met geregeld buien, soms ook met onweer.